De UNHCR denkt dat dit jaar 700.000 mensen via Turkije en de Middellandse Zee Europa binnen willen komen. En volgend jaar zullen dat er opnieuw zo'n 700.000 zijn. TNO wist niet dat er gesjoemeld werd met software die de uitstoot van auto's meet. De suggestie dat dit wel zo was klopt niet, zei staatssecretaris Mansveld in de Tweede Kamer. Het onderzoeksinstituut voert sinds een paar jaar in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu metingen uit naar de uitstoot van stikstofoxiden en constateerde daarbij grote verschillen tussen tests in het laboratorium en metingen op de weg. Maar Mansveld wees erop dat TNO niet de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld auto's uit elkaar te schroeven en op zoek te gaan naar fraude. Russische gevechtsvliegtuigen hebben voor de tweede dag op rij doelen in Syrië gebombardeerd. Volgens een Libanees televisiestation zijn er zeker 30 aanvallen uitgevoerd in het noordwesten van het land, in de provincie Hama. Die gebieden zijn niet in handen van de islamitische staat, maar van andere tegenstanders van president Assad, zoals Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda. Minister van de Steur noemt het vertrek van korpschef Bouwman bij de nationale politie een moedig en wijs besluit. De Nederlandse politiebond heeft respect voor het besluit van Bouwman. Dit getuigt van grootheid, zegt de bond. De positie van de korpschef stond al een tijdje onder druk door problemen bij de nationale politie. Maar Bouwman zegt dat hij niet om die reden opstapt. Hij vindt het gewoon tijd om het stokje door te geven. Het wereldnieuw zonnig en droog. Vanmiddag zo'n 16 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen ook nog veel zon. Zaterdag geleidelijk meer bewolking. En zondag een kleine kans op een bui.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 Ruud en Dolly, bedankt voor twee uur ZFM muziek. wordt eh, het? Eh, ZFM luncht. En wij gaan heerlijk beginnen met twee pittige nummers uit de jaren 70. Veel plezier de komende twee uur. Rolling Stones met Beast of Burden. En daar hebben ze voor eh, Bad Midler ook voor gezorgd dat hij daar een grote hit mee kreeg. Eh, dat was uit 1978 van de LP Some Girls. En we begonnen met een Chinny Chap productie. Chin en Chapman, die schreven voor Mud Dynamite Now. Eigenlijk schreven ze het voor de Sweet. Maar die zagen daar helemaal niets in. En ze hadden het toe voorkomen gelijk, hè? Waarom zou je een nummer 1 hit weggooien? Maar goed, het tweede uur van Matchbox wordt geopend door de Sweet... En ook weer een compositie van Chin en Chapman. Gaan we even naar de jaren 50. Geven weer hele andere muziek van de Four Aces dit keer. Standing on the Corner. Standing on occupation. Matter of fact, neither do I. Then standing on the corner, watching all the girls, watching all the girls, watching all the girls go by. I'm the cat that got the cream. Haven't got a girl to Main Street, and that's where I select my imaginary dish. Standing on the corner, watching all the girls go by. Standing on the corner, giving all the girls the eye. Brother, if you've got a rich imagination, try. Try standing on the corner, watching all the girls, watching all the girls, watching all the girls go by. Saturday, and I'm so broke. Main Street, and I review the Herald. standing on the corner watching all the girls, watching all the girls, watching all the girls. Go Jawel, dat was hem. Standing on the corner van de Four Aces. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 1 oktober 1965. We hebben wel vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste komt eraan op 39. Een compositie van John Lennon en Paul McCartney. En die vonden zelf dat zij van dit nummer, dat hadden ze met de Beatles opgenomen, er weinig van bakte. Toen gaven ze het maar even weg aan PJ Proby. That Means A Lot, nieuw op 39. that your love won't mean a lot. And you knew that your love is all you of love is never true. And you knew that this could apply. means a lot. Can't you see when she says she loves? Hoewel de uitvoering van PJ Proby beter was dan die van de Beatles... werd het toch geen grote hit. 39 nieuw PJ Proby en That Means A Lot... en drie plaatsen hoger The Godfather Saul James Brown... op 36 Papa's Got A Brand New Bag. 36 was dit eh, James Brown en Papa's Got a Brand New Bag. En eh, net hadden we een eh, Lennon McCartney compositie, en nu weer, uitgevoerd door de Silky. Nieuw op 33, You've Got to Hide Your Love Away. Silky haalde met eh, deze uitvoering van You've Got To Hide Your Love Away... wel een hoge notering in de top 40. Maar deze keer nieuw op 33. En van McCartney naar Soul en van McCartney, Lennon en McCartney naar Soul. Dat is gewoon weer een, eh, een kleine stap. Wilson Pickett nu, nieuw op 31 in de Midnight Hour. compositie van Wilson Pickett samen met Steve Cropper in de Midnight Hour. En die plaat kwam weer nieuw op 31 in de top 40 van 50 jaar geleden. En dan zijn we nu toe aan de hoogste nieuwe. En dat is dus per soldo. De klapper van de week. En die komt binnen op nummer 23. En dat is Sandy Shaw, Message Understood. I knew that those things. can I do? cried Van de LP An Innocent Man was dit eh, Billy Joel met Uptown Girl uit 1983. Ik had zomaar eens even zin om weer heerlijke, pittige muziek uit eh, begin jaren 60 te draaien. Twee achter elkaar. Eerst de Swinging Blue Jeans en Good Golly Miss Molly. En daarna de Dave Clark 5 met Bits and Pieces. Good Golly Miss Molly. music, more music, more music, more. achter elkaar twee heerlijke, lekkere, vlotte nummers. De Swinging Blue Jeans en de Dave Clark 5. Is het nu tijd voor de tip van Willem. En die heet Shangri-La. En dat is de naam van het aardsparadijs uit het boek Lost Horizon uit 1933. Het is ook de oorspronkelijke naam van Camp David... het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Maar ook eh, andere muzikanten hebben er inspiratie uit gevonden. Electric Light Orchestra heeft een track met Shangri-La... Eh, Jack Jersey en Gerard Joling ook trouwens, ja. Eh, Mark Knopfler heeft een vierde solo-album Shangri-La genoemd. En de Rattles hadden ook een track, die noemden ze Shangri-La. En dan was er natuurlijk de damesgroep de Shangri-La's. Maar Willem heeft het, eh, de track van de Kings gekozen. Niet, omdat die goed is, niet alleen omdat hij goed is, maar ook vanwege de tekst... Put on your slippers and sit by the fire. you found your paradise. This is your kingdom to command. You can go outside and polish your car, or sit by the fire in your Shangri La. Here's your reward for working so hard the backyard. Gone are the days when you dreamed of that car. You just want to sit in your Shangri La. Put on your slippers and sit by the fire. You've reached your top and you just can't get any higher. You're in your place and you know share. seven shades. Put on your slippers and sit by the fire. Lekker sigaartje erbij en een wijntje. En dan komt het allemaal goed. Dit was de tip van Willem. Shangri-La. Een heerlijke plaat en dankjewel. Uh, volgende week. We zijn nieuwsgierig wat je er dan weer eh, naar voren brengt. We gaan even naar de jaren 50, 1955 met name. Oh, Rosemary. Hier is Slim Whitman. Oh. Rosemary met Slim Whitman uit 1955. Dan gaan we nu naar eh, een film waarvan we de titelsong gaan draaien. En het wordt gezongen door Leonard Cohen. Een artiest, artiest die je niet uitbundig en uitgebreid op de radio's hoort. Maar hier op ZFM was hij in de afgelopen drie uur drie keer te beluisteren. Dit wordt de derde keer. Ehm, en ook nog twee keer dezelfde. Maar daar kunnen we niks aan doen. Het wordt eh, Leonard Cohen met Take This Waltz.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 Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily in some hallway where love's never been.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 Mad's cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist Take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. echt eh, helemaal niets hebben van Leonard Cohen. Maar tegenwoordig begin ik toch heel veel bewondering te krijgen voor zijn liedjes. Maar ook voor de stem waarmee hij dit brengt. Dit was Take This Waltz. Eh, we gaan weer even naar de jaren 60, naar eh, Sunshine Superman van Donovan. softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've I changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine. I know it. we are do it in style, cause I made my 1966 was dit eh, de Donovan met Sunshine Superman. De laatste plaat voor het nieuws eh, van drie uur. Dat wordt er eentje van de Starzone 45. En die brengen ons naar het nieuws en de berichten. En dan zijn we daarna weer bij u terug. Hier is The Greatest Rock and Roll Band.